uur. Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De twee verdachten van de moord op Peter R. de Vries horen voorlopig nog niet wat voor straf ze krijgen. Het komt doordat er een nieuwe getuige in de zaak is. Hij zegt dat Taghi de opdrachtgever van de moord was. En ook zou hij bevestigen dat de twee mannen die nu al voor de rechter staan... bij de moord betrokken waren als schutter en chauffeur. Het is best uniek dat een getuige nu nog van zich laat horen, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel. In een wereld waar normaal gesproken iedereen zwijgt uit het gaf. Omdat je anders zelf doodgeschoten kunt worden. Dus mogelijk levert dit voor het Openbaar Ministerie eindelijk bewijs op. Het is nog niet bekend wanneer de uitspraak wel is. Het OM heeft levenslang geëist tegen de verdachte. Nog dit jaar wordt de 8 miljardste mens op aarde geboren, heeft de VN berekend. Het is 11 jaar nadat de 7 miljard werd aangetikt. En vooral in Afrika en Azië komen er veel mensen bij. Het gaat snel met de verspreiding van het apenpokkenvirus in Nederland. Het RIVM maakt bekend dat meer dan 500 mensen het hebben nu, 100 meer dan een week geleden. Het kabinet liet al weten dat risicogroepen er zo snel mogelijk een vaccin tegen krijgen. Sari van Venendaal is alweer op weg naar huis. De keepster en aanvoerder van het Nederlands elftal viel zaterdag tijdens de EK-wedstrijd tegen Zweden uit met een schouderblessure. En die is zo ernstig dat ze de rest van het toernooi niet meer mee kan doen. Ontzettend balen, zegt de bondscoach. She left the group today to focus on the, the rehab. So uh, emotional we're losing our captain, but emotional that, that an injury has taken someone away um, that has been so, so good in their preparation. Came in playing the best football she's played in a long time. En ze was heel goed voorbereid en speelde hartstikke goed, zegt hij. Daphne van Domselaar staat vanaf woensdag onder de lat. Het weer. Het is bewolkt, maar de zon breekt steeds meer door. Het is 21 tot 25 graden. Morgen een stuk warmer.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 Let's go for broke and don't water down that 90 proof. We'll say goodbye. Come on and light tonight. We're dancing around the truth. You can keep everything, cause that don't mean a thing to me. give me one more memory.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 We'll say goodbye. Come on and light tonight. We're dancing around the truth. Tonight we're dancing around the truth dat was Aaron Watson en Dancing Around the Truth hier bij de National Radio Show. Want we zijn er weer. Twee uur lang country, folk Amerikanen en bluegrass muziek. Meneer Watson is trouwens ook genomineerd voor een Texas Country Music Award... in de categorie Entertainer of the Year en voor zijn album Unwanted Man. Maar daar hoor je later op in dit jaar veel meer over... want dan gaan we natuurlijk ook weer even stilstaan bij de Texas Country Music Awards. Maar nu weer bluegrass. Deze band komt uit Californië. En ze zijn sinds 2018 bij elkaar. En zijn voor zover ik weet de jongste bluegrass band. Hun leeftijd varieert van 14 tot 17 jaar. Dit is Burgess Band en Far Away. Far away. Ik kwam deze keer uit Noorwegen. Want in de inbox van de National Radio Show kregen wij de nieuwste single opgestuurd van de country rockband Nielsen Sudden Harmony. Dit is Divine as a Day Can Be. Contact the Nashville Radio Show at info at nashvilleradio.nl Had a front row seat for the breakdown Curbside delivery action In the broken state of hysteria at a time between elections. Didn't need to sleep to have a bad dream. It flooded in from the TV, flagged my declaration of vengeance. Then you walked in. Now the stars they shine. focus on the good things, turn a blind eye to the hatred.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 Het album van deze bluegrass formatie gaat heten All The Way. Hou je van country en volk? dan moet je woensdag 31 augustus vrijhouden... want dan speelt het duo Ordinary Elephant in Tivoli-Vredenburg. Op de website van Tivoli vind je alle informatie. Luke Bryan brengt in zijn nieuwe single een eerbetoon aan de hardwerkende mannen en vrouwen van Amerika. Toen Luke het nummer Country On hoorde, wist hij direct dat hij het nummer wilde opnemen... omdat de boodschap in het nummer hem zo aansprak. En dat was het Nashville Show News voor week 28. Tot volgende week. van mijn favoriete Little Big Town nummers. Dit was Tornado en daarvoor natuurlijk onmiskenbaar Mississippi van Pussycat. We gaan verder met muziek van onze maandartiesten. En de hele maand juli is dat de band Alabama. In 1980 kwam de band onder contract bij RCA Records en scoorde zij hun eerste nummer 1 hit. In dat jaar ontvingen ze ook hun eerste award voor Vocal Group of the Year. En wat is de eerste single? Dat is deze, Tennessee River. Dit is de National Maandartiest. I was born ook zo fijn snel. Dat was de eerste nummer 1 hit voor de formatie Alabama. Door de Tennessee River en verderop in de show natuurlijk nog veel meer muziek van deze band. Nu is het tijd voor Emmelou Harris. En uh, hoe heet je nummer? Beneath still water There's a strong Nashville met Astrid van der Kaai. Way back where the tall pines grow Where the fish bite fast we living down here on earth De mannen van Texas Hill en Heaven Down Here hier bij de Nashville Radio Show. En we gaan weer even verder met onze digitale brievenbus voor muziek uit Nederland. De nieuwste single van Deborah Parler. Ze schreef dit nummer tijdens een reis naar Nashville en is een van de vele nieuwe nummers die de komende tijd gaan verschijnen.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 Well, single van Deborah Parler, Anybody Else But Me. We gaan verder met bluegrass muziek en dat is muziek van Jimmy Jerry. Hij heeft al heel wat hits in de country en bluegrass muziek geschreven, maar sinds vorig jaar heeft hij het als bluegrass artiest te pakken. Dit is zijn nieuwe single en die heet Correct Me If I'm Right. I tripped over your suitcase lying on the bedroom floor it's usually in the attic. I think I know what it's down here for. The way you're acting lately, baby, I'm starting to believe you're gonna break my poor heart and leave. Correct me if I'm right, cause I don't wanna know the truth. I'll believe some pretty lies, long as they all come from you. afraid to say what ain't really on your mind. I don't think you still love me, but darling, feel free to correct me if I'm right. Well, there's been a lot of rumors floating all over this town shopping condos. Another says you put some money down. And when I add that to the hours you stay away from home, the more I'm convinced something's wrong. Correct me if I'm right, cause I don't wanna know the truth. I believe some pretty lies, long as they all come from you be afraid to say what ain't really on your mind. I don't think you still love me, but darling, feel free to correct me if I'm right. I'm right. I don't think you still love me, but darling, feel free to correct me if I'm right You're listening to Nashville Radio Show. Dat was Jimmy Jerry en Correct Me If I'm Right. We gaan straks naar het Spotlight album, maar nu eerst 1976. Glen Campbell met die o bekende country hit. Dit is... Southern Nights Have you ever felt a Southern Night Free as a breeze Not to mention the trees Whistling tunes that you know and love so Southern nights Just as good even when closed your eyes apologize to anyone who can truly say that he has found a better way. Hij is al zo oud, 1976, maar wat blijft hij toch leuk, hè? Clan Campbell met de Southern Nights. We gaan naar ons Spotlight-album en daarvoor gaan we naar het debuutalbum van de band McBride and the Right... die in 1990 uitkwam en heet Burning Up the Road. Het werd geproduceerd door Stephen Fischel en Tony Brown... die al eerder geproduceerden voor onder andere Reba McIntyre en Vince Hill. Op het album staan tien hele verschillende nummers. Je hoort eerst het titelnummer dat up tempo is en daarna een meer traditioneel nummer dat Can I Count On You heet. Dit is het Nashville Spotlight Album. I got a long distance call from Louisiana. She said, ooh, baby, wanna see my man. crazy fool. Nashville Spotlight Album. album Burning Up The Road, het debuutalbum van McBride and the Ride. En in het tweede uur natuurlijk nog twee nummers van dit album, maar nu folkmuziek. Op zaterdag 13 mei treedt zij op in Tivoli, Vredeburg. Maar nu moeten we het nog hebben met de muziek op de playlist. Gretchen Peters is dit en Wichita. My name is Coralie, I just turned 12 years old. There's something wrong with me, that's what the doctor told my Must to was dat met Wichita. Nu weer wat muziek van lang vervlogen tijd. 1961, Gene Shepard en How Long Does It Hurt When A Heart Breaks. En daarna Alabama met die hele bekende Feels So Right. How long does it hurt when a heart breaks?